uur. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Van de Tweede Kamer. Ze drongen even na half tien binnen en ook buiten verzamelden zich betogers. Ze willen dat de westerse wereld meer doet tegen de opmars van IS. Met name bij de stad Kobani. Na een gesprek met Kamervoorzitter van Miltenburg verlieten de betogers na half twee het gebouw. Vanochtend mag een groep betogers opnieuw komen praten met een aantal Kamerleden. Elders in Europa waren soortgelijke acties van Koerden. In Kobani, aan de grens met Turkije, zijn in buitenwijken straatgevechten uitgebroken tussen strijders van IS en de Koerden. De islamitische terreurgroep is de oostelijke wijken van de stad binnengetrokken. Er zijn al zo'n 160.000 burgers gevlucht. Vanaf een berg zou de stad met zware artillerie worden beschoten. Het Turkse leger trok gisteren een troepenmacht samen aan de grens bij Kobani, maar greep niet in. Premier Rutte moet meer duidelijkheid geven over de kosten van het Koninklijk Huis. Dat vindt de Tweede Kamer, die vandaag de begroting van het Koninklijk Huis bespreekt. Er was de laatste tijd veel te doen over onder meer de beveiliging van de vakantievilla van de koning en over zijn tijdelijke werkruimte. Het stoort veel partijen dat zulke berichten via de media naar buiten komen. Als de koning onderwerp is van ophef maakt dat het koningschap kwetsbaar, zeggen ze. Ook vinden ze dat de koning in economisch onzekere tijden ook op de kleintjes moet letten. Bevrijdingsdag moet voor iedereen een vrije dag worden. Dat vindt het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Op Bevrijdingsdag moet Nederland zich realiseren hoe belangrijk een democratie is. Misschien moet het wel de belangrijkste dag van het jaar worden, zegt het comité. Werkgevers en vakbonden moeten ervoor zorgen dat 5 mei een nationale feestdag wordt waarop iedereen vrij heeft. Het weer, de regen trekt over het noordoosten weg. Overdag breekt de zon door, maar smiddags komen er weer buien, mogelijk met onweer. Het waait aan zee hard tot stormachtig en het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de A2B. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd.